Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. 170.000 mensen hebben zich aangemeld als burgerhulpverlener... om ze nodig te helpen bij een reanimatie. De vrijwilligers staan geregistreerd bij twee oproepsystemen... die bij de meldkamer van 112 zijn aangesloten. Als daar een melding komt van een hartstilstand... krijgen vrijwilligers in de buurt een sms'je. Zij kunnen dan vast beginnen met de reanimatie. Het systeem kan volgens de Hartstichting 2500 levens per jaar redden... Er zijn wel nog meer vrijwilligers nodig, vooral in de Randstad. In Japan houdt premier Abe zijn tweederde meerderheid in het parlement. Volgens de voorlopige uitslagen van de verkiezingen van gisteren... krijgt zijn coalitie 312 van de 365 zetels in het parlement. Dat is iets meer dan de exit polls hadden voorspeld. De tweederde meerderheid is belangrijk voor Abe... omdat hij de Japanse grondwet wil aanpassen. Daarin staat bijvoorbeeld dat Japan maar een klein leger mag hebben... maar Abe wil dat kunnen vergroten vanwege de dreiging van Noord-Korea. Files gaan de samenleving de komende jaren meer en meer geld kosten. Dat staat in een rapport in opdracht van het ministerie van Infrastructuur, schrijft het AD. De kosten kunnen stijgen tot bijna 4 miljard euro per jaar, bijvoorbeeld doordat vrachtwagens stilstaan. Meer asfalt zal volgens de onderzoekers onvoldoende uithalen. Zelfrijdende auto's maken pas echt verschil. Max Verstappen is in de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten net naast het podium beland. De coureur wist zich in een uitstekende race vanaf de 16e plek naar voren te knokken. Uiteindelijk kwam hij als derde over de finish, maar kreeg een tijdstraf vanwege een onreglementaire inhaalactie. Daardoor werd hij teruggezet naar de vierde plaats. De race werd gewonnen door Lewis Hamilton. Die komt daarmee weer wat dichter bij zijn vierde wereldtitel. Het weer, eerst veel bewolking en vooral in het noorden en oosten soms een bui. Later vaker droog en kans op zon. Het wordt 14 of 15 graden. In de avond neemt de kans op regen weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen af het en knooppunt Evedingen 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude bijna een kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht-Oost 5 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam naar Europort bij Rotterdam-Charloes ook 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 10 minuten. En op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en de brug Gorkum bijna 20 20 minuten vertraging. Op de N214 Leerdam richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 5 minuten extra.